Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. PVV Van der Stoep stapt uit het Europarlement. In een persverklaring zegt hij dat hij gisteren een verkeersongeluk heeft veroorzaakt onder invloed van alcohol. Er waren geen gewonden, maar volgens de 30-jarige politicus heeft hij zichzelf gedisqualificeerd als parlementariër. Een volksvertegenwoordiger dient dit soort gedrag niet te vertonen, zegt Van der Stoep, die twee jaar in het Europarlement zat. PVV-leider Wilders betreurt het incident en zegt dat hij de beslissing van Van der Stoep om op te stappen respecteert. In Madrid zijn protesten tegen het komende pausbezoek aan Spanje grimmig verlopen. Er waren duizenden mensen naar het centrale plein in de hoofdstad gegaan. Ze vinden dat Spanje zich de hoge kosten van het pausbezoek niet kan permitteren, gezien de economische crisis waarin het land verkeert. De betoging begon rustig, maar op een gegeven moment raakte de politie slaags met de actievoerders. Zeker zes mensen werden opgepakt. Paus Benedictus komt de komende dag aan in Madrid en blijft vier dagen. Zijn bezoek is in het kader van de Wereldjongerendagen, waar naar schattingen een half miljoen katholieke jongeren op afkomen. Turkije heeft in het noorden van Irak luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van de militante Koerdische beweging PKK. De aanvallen waren een vergelding voor een aanslag in het zuidoosten van Turkije waarbij elf Turkse militairen en een lokale bewaker om het leven kwamen. Premier Erdogan reageerde meteen woedend op de aanslag en zei dat de daders ervoor zouden boeten. In totaal zijn de afgelopen maand al meer dan 30 Turkse militairen gesneuveld door toenemend geweld van militante Koerden. Het Turkse leger heeft de strijd tegen de PKK daarom opgevoerd. Eerst alleen op Turks grondgebied en nu dus ook in het noorden van Irak. Het weer, vannacht opklaringen, minima 9 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Overdag eerst wat zon, later meer bewolking en buien die plaatselijk stevig kunnen zijn met onweer, hagel en windstoten.